uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Glasgow begint vandaag de internationale VN-klimaatconferentie. De Britse premier Johnson noemt de conferentie het moment van de waarheid voor de wereld... en benadrukt dat er nieuwe afspraken moeten komen om opwarming van de aarde tegen te gaan. De oneenigheid die de VS en de EU sinds 2018 hadden over importheffingen lijkt voorbij... Volgens de Amerikaanse delegatie op de G20-top in Rome is er een overeenkomst bereikt. Bepaalde Europese staal- en aluminiumproducten kunnen nu weer zonder heffingen door Amerika worden geïmporteerd. Andersom verdwijnen volgens de VS de Europese heffingen voor Amerikaanse producten, zoals spijkerbroeken en whisky. In Den Haag is een automobilist door een wegafzetting gereden en op een sleepwagen van de politie gebotst. De sleepwagen stond geparkeerd bij een eerder ongeluk toen de automobilist er tegenaan reed. Waarom die dat deed is niet duidelijk. De bestuurder is aangehouden. Iemand die bij hem in de auto zat is naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Colombia heeft ruim 2000 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten volgens lokale media in een container met koelkasten... die naar Rotterdam zou worden verscheept. De cocaïne werd ontdekt in de haven van Cartagena. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. Vannacht is de wintertijd ingegaan. In heel de Europese Unie is de klok om drie uur teruggezet naar twee uur. Daardoor is het ochtends eerder licht, maar s'avonds ook eerder donker. Eind maart wordt de klok weer een uur vooruitgezet. In de tweede ronde van de KNVB-beker speelt Ajax thuis tegen de amateurs van Barendrecht. Dat heeft de loting uitgewezen. Feyenoord moet op bezoek bij FC Twente en PSV speelt thuis tegen Fortuna Sittard. De wedstrijden in de tweede bekerronde worden half december gespeeld. Het weer. De dag begint droog met wat zon. In de loop van de middag vanuit het zuidwesten stevige buien met kans op zware windstoten. Tot ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. De weg is daar dicht, dus je moet via de A4 en de A10 richting Amsterdam.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 Don't hold back the world. You're holding back. The time has come to the world. You're holding back. The time has come to a world. You're holding back. The time has come to up, come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam, don't come to push the button. World, the time has come to push the button such a void of form Been so afraid of everything I need a chance to be reborn I never wanted anything That someone had to give I don't live here anymore I went along with think about the old days, babe. You're always on my mind. I know it ain't like I remember. I guess my memories run wild. Like when we went to see Bob Dylan. We danced to Desolation Road. But I don't live here anymore at the sound of a heartbeat. But it's Sunday night. my sister. Betty Davis eyes. She'll expose you when she you. Off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy.